Meijer met het NOS-journaal. Het Iraanse regime heeft voor het eerst gereageerd op de aanvallen van de VS en Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran niet zal twijfelen in zijn reactie. Volgens het ministerie is de tijd gekomen om het vaderland te verdedigen. En zullen de Iraanse strijdkrachten met een beslissend antwoord komen op de agressors. Bij een Iraanse raketaanval op Abu Dhabi is tenminste één persoon gedood. Dat belden nieuwsbronnen uit de Verenigde Arabische Emiraten. en zouden granaatscherven zijn ingeslagen in een woonwijk. Ook in andere landen in de regio rond Iran zijn explosies gehoord, zegt buitenlandredacteur Lennart Swolfs. In Kuwait, in Qatar, in de Verenigde Arabische Emiraten, allemaal plekken waar Amerika militaire bases heeft, worden nu explosies gemeld. En daarmee doet Iran eigenlijk waar ze al weken mee dreigen. Als wij aangevallen worden, ja, dan vallen we allereerst Israël aan, maar ook al die Amerikaanse doelen in de regio, ja, en die komen nu langzaam binnen. Iraanse staatsmedia bevestigen dat Iran doelwitten in buurlanden heeft bestookt. Het ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat er, een, dat er meerdere Iraanse raketten zijn onderschept... en dat ze het volledige recht hebben om te reageren. Premier Jette roept op tot terughoudendheid na de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran. Hij zegt dat voorkomen moet worden dat het conflict escaleert... Defensieminister Jesse zegt dat de veiligheid van Nederlandse militairen in het Midden-Oosten de hoogste prioriteit heeft. Er is een beperkt aantal Nederlandse militairen voor missies in Irak, Israël en de Golfstaten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het kabinet de situatie in Iran, Israël en de regio nauwgezet volgt. En dat hij in contact staat met de ambassades in de regio.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 But now my time has come, and time, time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't. ZFM.